Belangrijkste vergaderpunt is de aanwezigheid van Russische troepen in delen van Oekraïne. Amsterdam wil uitgeprocedeerde asielzoekers gaan opvangen, maar alleen als andere steden dat ook gaan doen. Dat heeft de burgemeester Van der Laan gezegd. Hij denkt aan een voorziening zoals die nu al bestaat voor daklozen. Overdag zijn asielzoekers dan op straat, s'nachts worden ze opgevangen. Andere steden moeten meedoen omdat volgens Van der Laan anders alle asielzoekers naar Amsterdam komen. Twee mannen uit Den Haag zijn opgepakt voor het ronselen voor de jihad in Syrië en Irak. Ze worden daarnaast verdacht van opruiing en haatzaaien. Daarvoor is gisteren ook een derde verdachte opgepakt. Het gaat om twee mannen en een vrouw. Haagse politie is al maanden bezig met het onderzoek naar jihadgangers. Na de verovering van een vliegbasis in Syrië hebben strijders van Islamitische Staat tientallen Syrische militairen geëxecuteerd. Dat bevestigt een Syrische mensenrechtenorganisatie. Het was al bekend dat IS afgelopen weekend krijgsgevangenen had doodgeschoten, maar de omvang was nog onduidelijk. De militairen werden gedwongen om in alleen een onderbroek door de woestijn te lopen en werden daarna geëxecuteerd. Ajax zit in een zware groep in het toernooi om de Champions League. Ajax zit in de pool met twee Europese topploegen, Barcelona en Paris Saint-Germain. De derde tegenstander is zwakker, Apoel Nicosia uit Cyprus. Eerst wedstrijden worden 16 en 17 september gespeeld. Het weer bewolkt, af en toe regen of motregen. Morgen zonnige periode, maar ook kans op een bui. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Zaterdag veel bewolking en enige tijd regen. Dit was het NOS Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Knoop het Oude Rijn 2 kilometer voor Reewijk 2 en voor Zevenhuizen 5. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 5. De A13 van Den Haag naar Rotterdam voor Delft 5 kilometer.